Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers heeft per ongeluk een belangrijk formatiestuk in de trein laten liggen. In dat document staan afspraken die VVD en CDA eind september al maakten over wat er in een regeerakkoord moet komen. Vanochtend werd bekend dat iemand dat stapeltje papier in de trein had laten liggen. En nu weten we dus wie, vertelt mijn Haagse collega Wilco Baum. Gert-Jan Segers, de partijleider van de ChristenUnie, die zet net op Twitter, en ik citeer het nu even... Het stomste wat je kan overkomen. Ik reis met de treinen op en neer naar Den Haag. Dat is een fijne manier van reizen en gaat bijna altijd goed. Maar nu ging het een keer heel erg fout. Ik ben een mens en heb iets heel doms gedaan. Sorry. In het document staat onder meer dat VVD en CDA het eens zijn over actie op de woningmarkt en het klimaat. En ze zouden ook gratis kinderopvang willen. Na een uurtje pompen in de sportschool nog even een zonnebankje pakken. Dat kan echt niet meer, zeggen kankerpatiënten en dermatologen in het AD. Ze vinden het gek dat sportscholen beweren dat ze mensen verantwoord willen laten sporten... en tegelijkertijd een zonnebank in hun kleedkamer hebben staan. Werk thuis lijkt te helpen. Sinds die oproep is het een stuk minder druk in de trein en de bus. Het OV-chipkaartbedrijf heeft de cijfers op een rijtje gezet... en zegt dat er veel minder werd ingecheckt. Studenten en scholieren gaan nog wel geregeld met het OV. Zij mogen nog steeds naar school of college. Tweederde van de plastic verpakkingen in de supermarkt is niet goed te recyclen. Natuur en Milieu deed er onderzoek naar, vertelt mijn collega Nick Wouters. Zak appels, eh, wasmiddel, magnetronmaaltijden, kaas, slaas... hebben een lijstje gemaakt met 55 producten. Hebben ze gekocht bij allerlei winkels. En zijn vervolgens gaan kijken, als je dat nou in de plasticbak gooit... wat gebeurt er vervolgens mee? Kan dat goed gerecycled worden? En staat er op die producten ook een goede instructie voor consumenten... hoe je het moet weggooien? Antwoord nee dus. Vooral boodschappen van Jumbo en biowinkel Ecoplaza komen slecht uit de test. Bij die laatste winkel konden de onderzoekers trouwens niet alle spullen kopen... omdat sommige boodschappen daar niet in plastic worden verkocht, maar in papier of glas. Het weer, is bewolkt en regenachtig. Straks breekt de zon ook af en toe door en wordt het een graad of 11. Morgen ietsje droger. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A10, de ring van Amsterdam, staat file tussen Amsterdam Slotervaart en Buitenveldert 4 kilometer met 20 minuten oponthoud. Dat komt door een ongeluk, twee rijstroken zijn dicht. De A10 Noord richting Zaanstad tussen de afrit Volendam en de Koenternol 4 kilometer file met 20 minuten vertraging. De oorzaak die is te vinden op de A8 richting Zaanstad, want daar gebeurde een ongeluk bij Zaanstad Zuid.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 Solo haz como siempre hacías, como si nadie te fuera a mirar. Yo quiero verte como tú te ves. Y quiero verme como tú me ves. Yo quiero verte como tú te ves. come, come Quiero verme como tú me ves.